12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De zoektocht weer verder. Zeker 200 mensen zijn om het leven gekomen bij de overstroming. Mensen werden in hun huizen bedolven onder de modderstroom... die ontstond na langdurige regenval. De stad Mocoa in het zuidwesten van Colombia is het zwaarst getroffen. President Santos heeft een noodtoestand afgekondigd voor die stad. Een Amerikaanse federale rechter heeft de weg vrijgemaakt voor een rechtszaak tegen president Trump wegens het aanzetten tot geweld. Trump zou dat gedaan hebben tijdens een campagnebijeenkomst vorig jaar in Louisville. Hij riep zijn aanhangers op om een aantal demonstranten die ook in de zaal waren eruit te werken. De demonstranten zeggen dat ze zijn gestompt en geslagen. De rechter zegt dat de woorden van Trump zijn, zijn publiek hebben kunnen aangezet tot het gebruik van geweld. De advocaten van de president beroepen zich op het recht van vrije meningsuiting. In Pakistan heeft een beheerder van een heiligdom twintig volgelingen gemarteld en gedood. De man zou de bezoekers samen met twee handlangers hebben gedrogeerd en geslagen. Daarna zou hij ze hebben doodgestoken. De politie vond de drie daders zittend buiten het heiligdom. Ze dreigden ook de agenten aan te vallen, maar de mannen werden overmeesterd en opgepakt. In Frankrijk zijn zes mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. In de buurt van de stad Le Creusot botsten twee auto's met in totaal zeven inzittenden frontaal op elkaar. Vijf waren op slag dood, een zesde overleed twee uur later. Een man overleefde het ongeluk en hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Alle slachtoffers waren tussen de 20 en 30 jaar. Het weer, af en toe zon en op de meeste plekken blijft het droog. Het is 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht kan er wat motregen vallen. Morgen begint de dag grijs, maar in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file bij Amersfoort Noord 3 kilometer. En na een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer.